met het NOS Journaal. Alina Sharipova heeft het Leids Cabaret Festival gewonnen. Volgens de vakjury kan de cabaretière het publiek op een geestige manier bij haar act betrekken. Sharipova nam het in de finale in de Leidse Schouwburg op tegen Levi Gernaert en Meel Rovers. De publieksprijs ging naar Meel Rovers. Het Leids Cabaret Festival is sinds 1978 een van de belangrijkste springplanken voor cabarettalent... Eerdere winnaars zijn onder meer Najib Amali, Erik van Muiswinkel en Sanne Wallis de Vries. Shorttrekker Jens van het Woud kan niet geloven dat hij opnieuw goud heeft gewonnen op de winterspelen. Donderdag werd hij olympisch kampioen op de 1000 meter en afgelopen avond won hij de 1500 meter. Van het Woud begon de finale vanaf de vierde plek, maar reed de laatste rondjes hard op kop. achter hem gingen meerdere concurrenten onderuit. Van het Woud komt deze winterspelen ook nog in actie op de 500 meter en op de aflossing. Een patiënt van het Flevo ziekenhuis in Almere is besmet met schurft. Het gaat om een zeer besmettelijke vorm van de huidaandoening. De patiënt is geïsoleerd en wordt apart verpleegd. Er zijn vooralsnog geen andere besmettingen vastgesteld. Vier astronauten zijn aangekomen op ruimtestation ISS... Het team bestaat uit twee Amerikanen, een Française en een Rus. Ze blijven acht maanden in het ruimtestation...